Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden... bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van de NRC. De aangestelde coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in die hij kende. Maar die klus had moeten worden aanbesteed. Het ministerie erkent dat, maar zegt dat er sprake was van dwingende spoed. De Rotterdammer die ruim twee weken geleden werd ontvoerd is weer terecht. De man van 71 meldde zichzelf vanochtend bij de politie. Hij werd eind januari in de wijk Spangen een busje ingetrokken. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. Een man uit Zwolle, die mogelijk iets te maken heeft met de ontvoering, zit vast. Bij Israëlische beschietingen op het Nasser ziekenhuis in de stad Gaan Yunis in het zuiden van Gaza zijn twee mensen gedood, zegt Artsen zonder Grenzen. Vijf mensen zouden gewond zijn geraakt. In het ziekenhuis schuilen naar schatting 10.000 vluchtelingen. Gewonden zouden het medisch centrum niet kunnen bereiken door de beschietingen. Israël zegt dat er nog steeds een grondaanval aan de gang is in de stad. Daarbij zouden meerdere Hamas-leden zijn gedood. Een Palestijns meisje van zes dat vermist was... is doodgevonden door haar familie. Ze werd met vijf andere familieleden beschoten door een Israëlische tank... toen ze uit Gaza-stad wilde vluchten... Vorige week gaf de Palestijnse Rode Halve Maan een geluidsfragment vrij... waarin het meisje belde met een hulpverlener en wanhopig om hulp vroeg. Een schaap dat in december werd doodgebeten in de buurt van Staphorst... werd aangevallen door een goudjakhals, blijkt uit DNA-onderzoek. De schapenhouder dacht dat het een wolf was... Het is niet de eerste keer dat wordt bewezen dat de jakhals in Nederland leeft... maar hij duikt niet vaak op. Het weer vanuit het zuiden regen.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 Why it's greased lightning? Greased, greased, greased lightning. Greased, greased, greased lightning. Greased, greased, greased lightning. Greased lightning. I got chills, they're multiplying. Mix. En dat allemaal met John Travolta en Olivia Newton-John. Helaas al ons ja, eh, pas geleden ontvallen natuurlijk. Hey, ehm, we gaan verder met eh, ja, die mooie blauwe ogen van Django Wagner. Ik zou zeggen, nogmaals welkom bij Tweede Uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. En eh, we gaan straks nog heel veel mensen bellen. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. In je mooie blauwe ogen de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog een man die van de drank niet meer lopen kan. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard je zachtjes doe je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen al die jaren opgewacht. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven blauwe ogen van Django Wagner. En eh, dat allemaal hier bij ZFM Entertainment View. Zo dadelijk gaan we dus nog wat mensen willen. En de drieënberij van Fred Heij. En eh, ja, ook nog eventjes eh, verzoekplaatjes draaien. En we gaan eerst eventjes verder met Patrick Damien. En hij zegt gewoon op zijn Hollands. Jij kan de kleren krijgen. Nou, dankjewel. Je hoort ze hier. Het laten. Het is tijd om Daarmee, naar Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer. Hits, hits naar hits. hits. De beste Hollandse hits. Eens waren wij gelukkig samen. Maar dat is allemaal voorbij. Door wie dat kwam, ik noem geen namen. Maar dat lag zeker niet aan mij begin liep alles lekker. Ook al verdiende jij geen duit. Maar je gedroeg je als maar gekken. En je gaf al mijn centen uit. Jij kan de kleren krijgen, maar ik hou de rest. Want maar je koffer, ik vind jou het allerbest. Jij niemand met je mee. Ik zing holla die Jij kan het leren krijgen wat je ook verbeeldt. We hebben alles dan precies gelijk verdeeld. Maar eens dan bij je, zoek een ander aan je zij. Het is voorbij. Laat zij je, zoek dan maar een ander. Jij vindt nooit iemand zoals mij. Maar dat was toch juist de bedoeling. Want van jou word ik niet meer blij. Jij kwam van thuis een dure kleding. Maar wat je kocht was nooit mijn maat. Hoewel mijn maat, die zag jij wel zitten. Dus daarom wil ik dat je gaat. Jij met jou het allerbest. Jij gaat hier weg en er gaat niemand met je mee. Ik zing holla, Jij kan de leren krijgen wat je ook verbeeldt. We hebben alles dan precies gelijk verdeeld. Maar is dat wij je zoeken Ja, Patrick Damien en jij kan de kleren krijgen. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. We gaan eh, door met eh, Sineke en doe dat nooit meer. Ik zou niet weten wat, maar uh, eh, zij gaat het je uitleggen. Ik was gelukkig, ik had jou. En daarmee alles wat ik graag mij, zoals ik ben. Ik dacht nooit dat jij zoiets zou doen. Je zag mij meer als een liefdespel. Al is het moeilijk, huilt mijn hart. Maar ik zeg je nu waar vaarwel. goed genoeg dat er een vlag Nou, we gaan voorlopig nog niet. Het is nog geen 7 uur. Dit was Sineke. En uh, doe dat nooit meer. En aan de telefoon hebben we Wendy Rivers. Wendy, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Zat je te eten? Nee, ik heb net gegeten toevallig. Oké. <laughs> <laughs> ja. Dus we storen niet. Hey, um, we bellen natuurlijk vanwege jouw eh, eh, single. Brandend ja. Zand. Ja, dat klopt. Ja, van, van waar Brandend Zand? Uh, ja, ik, eh, normaal heb ik natuurlijk altijd eh, gewoon echt hele nieuwe nummers. Ja. Geen covers. Maar ik was een beetje zo om me heen aan het kijken en over aan het luisteren de laatste tijden wat allemaal nieuw uitkwam. En eigenlijk heel veel collega-artiesten van mij, ja, die kwamen eigenlijk allemaal wel met covers. Dan dacht ik bij mij, ja, waarom ik niet? En toen ben ik in de oude doos gaan kijken. En toen kwam ik in één keer bij Anneke Grunlo terecht. ja. ja. ja. Ik denk, dat is wel een leuk nummer als je dat in een nieuwe, ja, vlot jasje steekt. Ja. Nou, eh, verrassend, ja. Ja. je want eh, ja, normaal gesproken zien we jou eh, met heel andere nummers. En ja, dit, dit keer kwam je gewoon met, ja, dat ik zei van... Oh, oké, verrassend. Ja, ja, inderdaad. <laughs> Dus je verraste jezelf ook. <laughs> ja, ja, eigenlijk wel. Ah. <laughs> ja. Hey, maar ja, dat is dus jouw keus geweest. ja. Zit er, er nog meer aan aan te komen wat, wat, wat dit betreft, qua koffers? Eh, ja, eigenlijk eh, beviel me dat wel. Ik moet zeggen natuurlijk, weet je wat is, als je natuurlijk met een, een cover uitkomt, eh, de mensen kunnen het sneller meezingen. Het is ook sneller herkenbaar natuurlijk, want ja, ze kunnen het al. En ehm, dan is het toch wel een stukje makkelijker. Uh, ja, de volgende nummer wat ik ga uitbrengen, daar ben ik al mee bezig. En het wordt dus wel een tranentrekker. Ja. Maar wel een hele mooie. Ah, Oké. <laughs> Okay. nog ja. Hou je ervan of... Ja, ik vind dat ook wel mooi hoor. Ik vind dat ook wel mooi. Ja, Het is natuurlijk iets heel iets anders. Maar eh, ja, ik, zing, ik vind natuurlijk zingen vanuit je hart, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja, ja, ja je moet het eigenlijk altijd eh, sowieso met je hart doen natuurlijk. Ja, ja. want anders, eh, anders ja, breng je eigenlijk niks over. Nee, dat klopt. Weet je, en, ja, ik zeg altijd, feestnummers, ja, dat is ook heerlijk. En zeker, zeker na een paar neutjes, eh, ja, ja, ja. <laughs> dat is zeker. Dat, gaat, gaat vanzelf. Ik, eh, heb meestal altijd, is dus alles voor mij wel een beetje snel natuurlijk en wat uptempo. Ja. Dat is ook wel onbekend. Maar eh, ja, ook We weten natuurlijk ook dat ik heel veel Engelstalig zing. En dan komen ook wel heel veel uh, ballads voorbij natuurlijk. En dat vind ik ook super mooi om te doen. En ik dacht ik in mijn eigen, ja, waarom niet een keer een Nederlandstalig nummer en dan een hele mooie tranentrekker. Ja, <laughs> Nou, inderdaad. Eh, en eh, ja. ja. Brandend zand is in ieder geval ook een... Eh, ja. ja. Ja. Het is geen tranentrekker, zeg maar, maar het is wel een, ja. een leuk nummer. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, vind het zelf ook een heel leuk nummer worden. Ja, en het is ja, een beetje, ja, het, is, het is net geen disco. Nee, nee. nee. Het, ja, je, ja, weet niet waar je het precies moet plaatsen. Weet je, het is... <laughs> Ja, het, het zit er een beetje tussenin, laat ik het ja. zeggen. Een beetje, ja, ja. Ja. Dat vind ik juist ook het leukste, weet je, eigenlijk een beetje het, het ja, maar het zwingt. Ja. Dat vind ik maakt leuk. Ja, nee, het zwingt inderdaad. En ja, eh, ja wat, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, ja, natuurlijk het meeste wat tegenwoordig allemaal gebruikt wordt is TikTok. Ik ben maar meegegaan in TikTok, dat was eerst even een, leek in. Ik wist nog niet eens hoe het werkte. Dus eh, heb ik maar door mijn dochters laten uitleggen. En eh, daar doe ik nou dus ook aan mee. En eh, natuurlijk ja, Facebook, Instagram. Daar ben ik overal wel op te volgen natuurlijk. Eh, YouTube, ja, overal. Maar ik denk als je mijn naam wel in googelt... dat ik overal wel een, beetje terechtkom. Dan, dan, dan, <laughs> valt je scherm zo van het bureau af. <laughs> ja, ondertussen zing ik al 35 jaar, dus ja, ja. ja, dan heb je wel de menige ervaring en natuurlijk al het menige meegemaakt. Ja, ja. Hey, en eh, nou ja, TikTok en dergelijke, eh, zo, alle social media eigenlijk. Ja, heb, ja, heb je ook, eh, heb je ook een eigen kanaal of niet? ik had eerst wel een eigen website, maar op een gegeven moment, ja, toen natuurlijk steeds meer het Facebook en alles kwam, ja, dat is toch wel, moet ik zeggen, dat wel het meer wat, ook vaker gebruikt wordt. Ja. ik zag op een gegeven moment ook, toen ik mijn eigen site had, van nou, meesten vroegen me toch altijd wel op Facebook privé van luister, weet je wel, wat kost je of wanneer kan je die en die datum. Dus ik denk, ja, je kan alles wel hebben, maar... Ja, en YouTube? Je houdt het op een gegeven moment niet meer bij. <laughs> <laughs> Ah en YouTube? ja, YouTube heb eh, ik natuurlijk wel. Ja, onder mijn, gewoon over, eh, onder mijn artiestennaam Wendy Rivers. Ja, maar daar, daar heb je wel gewoon eigen kanaal, toch? Ja, ja, ja, ja. ja, Oké, dus daar staan alle videoclips en dergelijke. ja, ja, eh? inderdaad. Ja. Ah, Oké. hey, ehm, wat kunnen wij nog meer verwachten van jou binnenkort? Ehm, ja, ik sta natuurlijk ehm, binnenkort samen met Frank van Ook eh, in zijn concert. Dan mag ik eh, gezellig uh, mooi duet samen zingen met hem. Dat ah, vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk om te doen. Ja. En ja, nog natuurlijk heel veel optredens. Ik heb druk, druk gelukkig. Dus dat is alleen maar mooi. En eh, ja, hele leuke optredens aan, staan eraan te komen. Ik eh, ben nog van plan om een aantal hele leuke avonden te houden. Ik eh, ben nog bezig ook met een duet. met, ehm, ja, ben nog aan het onderhandelen met wie. Ik, ben nog, ik heb al wat gesprekken gehad, maar ja. even kijken hoe en wat. Dus, ja, dat zal altijd even aftasten. er staan nog hele leuke dingen aan te komen natuurlijk. Ja, ja want sta je nog ergens op grote podia's buiten voor tv-opnames of dergelijke? Ja, ik sta ook uh, eh, 10 maart volgens mij is het, bij Toppers van Oranje. Ja. Eh, ook uh, ja, Lucky Joe, weet je eigenlijk allemaal wel de, de regio programma's eh, van, van Nederland. Wel hele leuke dingen, daar sta ik wel. Ja, dus oké, okay, dat, dat, is allemaal te volgen op je, op je website, tenminste op je social media, laat ik het zo zeggen. Ja, social media, inderdaad. Ah, oké. Hey, en dan ja, ga ik zeggen van kondig jij hem aan, dan ga ik hem draaien. Is goed, doe ik. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie net zoals mij heerlijk kunnen genieten van mijn nieuwe single Brandend Zand. Hey, dankjewel eh, Wendy. Jij ook bedankt, Dankjewel. Oké, groetjes daar en eh, groetjes. goed weekend. Doei. doei. Doei, doei, doei. Zo, dat was hij dan, Brandend Zand. En dat allemaal van Wendy Rivers. Eh, ja, even kijken hoor. Eh, ik heb hier een verzoekplaatje. En eh, die is afkomstig van Jeroen. Ja, Jeroen, ik moest eventjes zoeken, maar eh, ja, ik heb hem wel gevonden. En jij wilde graag horen de is in A Calling You. Yo, the motor's back. We still in here. Hey yo, Munta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it, blaze it up for all my mortals out there. <laughs> I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, the trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love calling you. I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth. Trying to reach you. See the worth of my sweat, my house, and my bed. Lost in sleep. I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I. I don't fear nobody. No, I. I don't call nobody but you. All I need in my life. Yo. I'm calling you When all my joy and all my love is feeling good Cause it's due to you You're the time of my life, my days and my nights So it's alright At the end of the day, I still got enough for me and mine I'm calling, you still calling All my keys and all my beers run so, so smooth I'm thanking you See the halves in my life, my patience, my wife With all that I know I'll take no more than I deserve Still need to learn more Oh no, no, I don't need nobody and I don't fear nobody Oh, I don't call nobody but you My one and only I don't need nobody No, I, I don't fear nobody No, I, I don't call nobody but you All I yeah. need in my life All that I need mm -hmm yeah. Our relationship so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changed me. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. my call in your house and let the whole world know what this love is about. Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo. Te escucho, lo intento. De ti yo me alimento cuando el aire que respiro es violento y turbulento. Yo te olvido, te llamo, te siento. Oh, no, no, I don't need nobody. I don't need nobody. I don't feel nobody. Aangevraagd door Jeroen. Oudlandis En Calling You. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Blijven lekker bij de drie bedrijven Fred zo. En eh, we gaan nog eventjes wat iemand bellen natuurlijk. En eh, ja, eerst nog even eh, deze natuurlijk. Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. De nummer 5. En dat is Stanley Hazes en Ik mis jou. Zag ik jou, dan voelde ik me fijn. Wat was ik trots, een deel van jou te mogen zijn. Was jij verdrietig, dan voelde ik die traan. Deed jou iets zeer, dan voelde ik de pijn. Waar ligt het antwoord op al mijn vragen? Wat kan ik doen tijdens deze dagen? Wie wijst me de weg langs dit pad? Zal een zwaarste tijd dan komen? Of heb ik die al gehad? Ik mis jou, ik voel me zo alleen. Het is zo stil, zonder jou hier. waar ben je heen gegaan? Daar ging ik nu, nu nog achter je aan. Ik mis jou, ik voel me zo alleen. Ik mis jouw armen om me heen. Was jij maar hier, was jij maar hier bij mij. Maar ik besef is voorbij. Verlies overschaduwt nu alles wat er was. De tijd zal het leren en begrijp ik het later pas. Ik laat het los en kijk alleen vooruit. Ik kan het niet accepteren dat het hoofdstuk sluit. breng En deze kwam uit... Uit de Entertainment for You. Dutch Top 5. De nummer 5 uit Entertainment for You, Dutch Top 5. Stanley Hazes en Ik Mis Jou. En wij gaan verder met eh, Rob de Nijs. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. En hij heeft het over alles wat ademt. Vrede is ver. Verder dan ooit zo dicht bij huis rusten de wapens nooit. Wat heeft de angst? is. En laat alles in vrede bestaan. En eh, zo is dat. En eh, ja, was getiteld Alles wat ademt. We gaan eh, nog een verzoekje draaien. Die is afkomstig van Anouk. En die wilde graag een plaatje horen van De Vries en de domme dingen. Nou, hier is hij dan Anouk. Leuk dat je erbij bent. Entertainment uur, het klokjes van 7 uur op die 106.9. DHB plus 6a. Ik heb heel wat avond is de avond Je zit voor me in een jurk als uit de loep vandaan En het lusten loopt fantastisch Ben in topvorm en ik denk nee dit kan niet meer fout Ineens maak ik die vreselijke blunder Door te zeggen schat ik hou van jou Oh ik lees er in je ogen de de hoop dat je het verkeerd verstond En ik denk nee, dat ben ik niet Die legt er steeds weer dat soort woorden in mijn mond Je ligt naast me en je praat Ik hoor je stem, ik ruik parfum En ik glij langzaam weg Ik voel er al ik honger, Ik heb me niet meer in de hand Ik weet niet meer wat ik zeg ik wil het niet, maar ik kan niet anders Altijd, altijd maak ik weer diezelfde fout Want steeds als het echt leuk wordt zeg ik Zulke domme dingen als ik hou van jou Ik denk nee, dat ben ik niet Die legt er steeds weer dat soort woorden in mijn mond Ik heb heel wat keren, heel wat geld en heel wat tijd In heel wat dames geïnvesteerd je zou zo zeggen, ik heb van al die keren nu toch wel het een en ander geleerd. Oh, ik weet wel wat ik doen moet, wat ik zeggen moet, maar ik maak steeds weer diezelfde. Als het leuk wordt zeg ik zulke domme dingen Als ik hou van jou Ik hou van jou Ik hou van jou Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. if I tell you that I love you? Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. We'll always be together this I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel it's true. Day and night, all the time, I can't deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close tell you that I love you. Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. We'll always be together this I promise you. The first time I saw you, I felt your heart so close no time if I tell you that I love you. Forever you will be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time if I tell you that I love you. this I promise you We'll always be together This I promise you Zo, dat was hij dan, René LeBlanc in If I Tell You. Ja, en waar zijn we nu beland? Ja, hier ook. De drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. the time. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. drie op een rij van Fred Heij. come from miles around Hey. hay. dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. He, wat heerlijk waren ze weer. We begonnen natuurlijk met Elvis Presley en Always On My Mind. En daarna de Surface met Windsurfing. En deze laatste prachtige nummer van de Bee Gees. En Safe By The Bell. He, heerlijk. We hebben nog even zoekplaatje. En dat is eh, afkomstig eh, van... Federico en die wilde graag nog een plaatje horen van eh, Bernardo en een roos voor jou. gelijk eh, afscheid nemen van u. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren natuurlijk. We waren de twee uurtjes entertainer voor u. En eh, we horen elkaar eh, volgende week weer. En ik zou zeggen, goed weekend, geniet ervan en tot dan.